Van 8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de zorg verdwijnen tientallen bureaucratische en overbodige maatregelen... zodat er meer tijd overblijft voor het leveren van echte zorg. Minister Bruins voor Medische Zorg krijgt vandaag uit zeven zorgsectoren lijstjes... met in totaal 62 maatregelen die snel kunnen worden geschrapt. Hij had daarom gevraagd omdat hij de bureaucratie wil verminderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld dubbele registraties of dure kwaliteitskeurmerken. De belastingtelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling en deze maand belden medewerkers met een aantal vragen... en beide keren scoorde de belastingtelefoon een onvoldoende... al ging het deze maand iets beter dan eerder. De medewerkers beantwoorden een vraag over recht op alleenstaande ouderenkorting... in bijna alle gevallen fout. Dat gebeurde eerder ook al... Mensen die de korting daardoor mislopen kunnen volgens de Consumentenbond voor 876 euro het schip ingaan. De voormalige decaan van de Universiteit van Michigan is opgepakt vanwege het misbruiksschandaal rond turnarts Larry Nasser. Die werd onlangs veroordeeld tot 175 jaar cel voor seksueel misbruik van honderden meisjes. Hij werkte ook als sportarts op de Universiteit van Michigan. De decaan had toezicht op hem moeten houden na eerdere klachten over seksueel misbruik. Hij zei vorig jaar al dat hij dat niet had gedaan. Bij een aantal Amerikaanse overheidsinstellingen in de buurt van Washington zijn verdachte pakketjes bezorgd. In zeker één geval zaten er explosieven in. De pakketjes zijn bezorgd bij onder meer de CIA en twee legerbases. De afgelopen weken ontplofte er bombakketten in de stad Austin. De vermoedelijke dader blies zich op na een achtervolging door de politie. Het weer, lokaal mist. Vanuit het westen gaat het regenen. In het noordoosten eerst nog zonnig. Later in de middag ook daar regen en het wordt een graad of acht. Ook morgen bewolkt en regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam een kwartier vertraging tussen Barneveld en Eembrugge. Op de A4 Amsterdam Den Haag een kwartier bij Hoogmade in 3 kilometer file. Een ongeluk op de A7 Horens aan met drie auto's bij Purmerend levert een uur vertraging op vanaf afrit Averhoorn. Eh, dat eh, komt dus door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En ook een ongeluk op de A10 Koenplein eh, richting Watergraafsmeer tussen Zeeburg en Knopend Nieuwe Meer. 9 kilometer, 20 minuten erbij, ook met drie auto's. De dus De rechterrijstrook is dicht op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuis en Nooddorp.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 Used to have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say. And I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.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 Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux. mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préférait par sans furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux.